Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Door een nieuwe Russische droneaanval zitten in Oekraïne nog eens tienduizenden mensen zonder stroom. De aanval van vannacht trof het gebied rondom de hoofdstad Kiev. Belangrijke energiecentrales in Oekraïne worden vrijwel dagelijks aangevallen door Rusland. Daardoor is een groot stroomtekort ontstaan. Om elektriciteit te besparen worden miljoenen huishoudens dagelijks urenlang afgesloten van het stroomnet. Op sommige plekken hebben inwoners maar twee uur per dag stroom. De veiligheidsdiensten in Frankrijk zijn op zoek naar de daders van de sabotageacties op het spoor. De daders hebben vannacht op meerdere plekken brand gesticht... waardoor het treinverkeer in Frankrijk plat ligt, zegt verslaggever Joanke Dijkstra. De Franse spoorwegen die melden dat er waarschijnlijk zo'n 250.000 mensen last zullen krijgen van, eh, van deze overlast... en dat het mogelijk nog het hele weekend gaat duren. Reizigers die wordt gevraagd om hun reis mogelijk uit te stellen. Nou, kan dat niet, dan eh, moeten ze vooral hun e-mail en sms in de gaten houden... want daar zou dan meer informatie binnenkomen over hun reis. De trein tussen Nederland en Parijs doet er één tot twee uur langer over. Kamala Harris krijgt ook de steun van de Amerikaanse oud-president Barack Obama en zijn vrouw. Ze hebben haar gebeld om dat te vertellen. Obama is een van de laatste belangrijke personen binnen de Democratische Partij... die de steun voor Harris heeft uitgesproken. En verkopers van flesjes en blikjes willen niet dat zij worden verplicht om die ook weer in te nemen. Sinds de invoering van statiegeld is er veel gedoe over het aantal inleverpunten. Vooral onderweg is het nog lastig om de blikjes in te leveren. Nou, ik zet ze zelf altijd of naast de prullenbak neer voor zwervers... of ik neem ze mee naar huis eh, voor mijn moeder, want zij wil altijd alle statiegeldblikjes houden. Als ik een inleverpunt zie, dan doe ik hem daarin. En als u dat niet zo gauw ziet? Dan doe ik hem in mijn tas. Ik, ik gooi bijna nooit het weg. Die geven we aan onze zoons en eh, kinderen voor de staatsgeld. En jullie gaan ze dan inleveren? Ja, en Albert Heijn. Kunnen ze zakgeld verdienen. Gemeenten willen meer inleverpunten, maar bioscopen, tankstations, bouwmarkten en pretparken doen dat liever niet. Ze zijn bang voor lange wachtrijen en opstoppingen. Ze vinden het logischer dat mensen naar de supermarkt gaan. Het weer dan nog, vooral zon bij 20 tot 23 graden. Morgen kan je het land eigenlijk een beetje in tweeën delen. In het noordwesten droog met veel zon. In het zuidoosten wordt het een grijze boel met vooral in Limburg veel regen.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 I've seen it half a million times. You can play forward or rewind. And will always do what she decides, cause she's got the key to getting you started. All automatic, voices taking over you, automatic two, testing one, two, in the place to be.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 De Europese tak van modeketen Esprit is failliet. Ruim 200 mensen verliezen daardoor hun baan, meldt persbureau ANP. Er zou momenteel geen zicht zijn op een doorstart. Nederland mag van de Europese Commissie 2 miljard euro subsidie geven... voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten. De kerncentrale in Petten is een van de belangrijkste producenten voor nucleaire isotopen. Die worden gebruikt in de behandeling van kanker. Het Openbaar Ministerie is op zoek naar een man die begin vorige maand ernstig is mishandeld in Almere. Het slachtoffer dacht dat hij een afspraak had gemaakt met een andere man via de dating app Grindr.